En de partij krijgt steun van regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie... en van de SGP. De partijen vinden dat er zo snel mogelijk opgetreden moet worden tegen dit soort motorclubs. Die kunnen het verbod achteraf laten beoordelen door de rechter. Er zitten iets meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, maar het zijn er nog veel te weinig. Het streefcijfer van tenminste 30 dat is afgesproken, is een tandeloze tijger, zegt de speciale commissie in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. De 30 wordt nog niet voor de helft gehaald. Minister van Engelshoven van Emancipatie vindt de cijfers om te huilen. Ze wil nog geen verplicht vrouwenquotum instellen, maar waarschuwt wel voor stevige maatregelen als de resultaten zo teleurstellend blijven. In het westen van Syrië is een Russisch transportvliegtuig neergestort. Volgens Defensie in Moskou zijn alle 32 inzittenden omgekomen. Het toestel, een Antonov 26, zou gaan landen bij de havenstad Latakia aan de Middellandse Zee. De Russen gebruiken het vliegveld daar voor het uitvoeren van luchtaanvallen op rebellen in Syrië. Groot-Brittannië zal passend en krachtig reageren als blijkt dat Rusland betrokken is bij de vergiftiging van oudspion Sergei Skripal. Volgens minister Johnson van Buitenlandse Zaken kan geen enkele poging om onschuldige mensen van het leven te beroven ongestraft blijven. Johnson zei dat de kwestie ook gevolgen kan hebben voor het WK voetbal komende zomer in Moskou. In Leusden is Mies Bouwman in besloten kring gecremeerd. Onder de genodigden waren veel bekende Nederlanders, onder wie Linda de Mol, Matthijs van Nieuwkerk, Maarten van Rossum en Hans Wiegel. Mies Bouwman overleed vorige week, 88 jaar oud. Het weer, wat regen of motregen. Morgen, later op de dag, af en toe een bui. In het noorden zo goed als droog en wat zon. Middagtemperatuur morgen 7 tot 10 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad heb je nog op de A1 richting Amsterdam... tussen Hoevelaak en Eembrugge, 7 kilometer, vertraging bijna een kwartier. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 17 kilometer. Daar zit een gaten in de weg, de linkerrijstrook is afgesloten. Vertraging ruim drie kwartier. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Knoop het Oude Rijn, 5 kilometer.